Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische geheime dienst werkt aan cyberaanvallen op westerse landen en bedrijven. Daarvoor waarschuwt onder meer de Nederlandse militaire inlichtingendienst. Rusland zou de steun aan Oekraïne willen verstoren... door belangrijke infrastructuur en overheidsdiensten te hacken. Op zich zijn Russische hekpogingen niks nieuws, zegt deze expert, maar... Tot nu toe zijn dit soort aanvallen gekomen van ja, gespecialiseerde hackereenheden... vol met, met ja, niet lullig bedoeld, maar met, met, met computernerds. Ik ben ook een computernerd, dus dat is niet erg. Maar dit is een militaire eenheid die eh, eerder bekend stond... met name om moordaanslagen, vergiftigingen, explosies en staatsgrepen. Dit is eigenlijk voor het eerst dat zo'n militaire eenheid rechtstreeks eh, hackers in dienst heeft... om dit soort dingen te laten gebeuren. En dat maakt iedereen toch wel een beetje bang. Voor zover we weten heeft die Russische groep tot nu toe niet toegeslagen in Nederland. Maar we moeten dus wel oppassen. De vader van een Amerikaanse jongen van 14... die woensdag vier mensen doodschoot op zijn middelbare school in Georgia... is opgepakt. Hij zou verantwoordelijk zijn voor de schietpartij... omdat hij wist dat zijn zoon een wapen had en dat vond hij goed. De Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat voorlopig geen nieuwe samenwerkingen meer aan met Israëlische en Palestijnse universiteiten. Het is de eerste unie in ons land die dat doet. Bestaande samenwerkingen gaan vooralsnog door, maar worden wel opnieuw beoordeeld. En een spannend weekend voor zo'n 25 Nederlandse mbo-toptalenten. Zij reizen dit weekend naar het Franse Lyon voor World Skills, een WK voor beroepen. Daar nemen ze het op tegen deelnemers uit 65 andere landen in hun vakgebied. Ze strijden er dan om wie bijvoorbeeld de allerbeste kok, kapper of autotechnicus is. Voor vertrek werden ze aangemoedigd door premier Schoof. Kampioenen waren jullie al in Nederland. En nu mogen jullie op het WK in Frankrijk laten zien wat jullie kunnen. Dat is super spannend, maar ook vooral super leuk. Wat een geweldig avontuur gaan jullie met elkaar meemaken. Ik weet zeker dat Team Nederland grote indruk gaat maken in Lyon. En ik wens jullie allemaal heel veel succes en vooral heel veel plezier de komende week. Zet hem op. In totaal doen er zo'n 1500 deelnemers mee. Het weer nog. In het zuiden vanochtend bewolking en wat regen. Verder vooral veel zon. Later in het binnenland kans op buien, mogelijk met onweer. Het wordt vandaag max 24 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de A8 van Zaanstad naar Amsterdam. Bij Zaanstad heb je bijna 10 minuten oponthoud door de werkzaamheden aan de A10 bij Amsterdam.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 In de Meern bij Utrecht woedt een grote brand op een industrieterrein. De rook is van ver te zien en trekt richting een nabijgelegen wijk. Inwoners krijgen het advies ramen en deuren dicht te houden. De vader van de Amerikaanse tiener die woensdag vier mensen doodschoot op een middelbare school in Georgia is opgepakt. Hij wordt mede verantwoordelijk gehouden omdat hij toestond dat zijn 14-jarige zoon een wapen had ijsstadion Tiof in Heerenveen verplicht bezoekers een helm te dragen op het ijs. De afgelopen tijd raakten meerdere schaatsers gewond na een val. Tiof noemt de helmplicht noodzakelijk om ernstig hoofdletsel te voorkomen.